ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De rekeningen voor je huur, zorg, energie en telefoon... zouden allemaal op één dag afgeschreven moeten worden. Met zo'n vaste betaaldag is het veel makkelijker om duidelijk te krijgen... wat je die maand kunt besteden. Bij het Nibud geven ze voorlichting over geld... om te voorkomen dat mensen in de schulden komen. Daar denken ze dat zo'n betaaldag veel zou schelen. Niet omdat we daarmee alle schulden per definitie in één klap hebben weg eh, weggedaan... of alle schuldproblemen hebben opgelost. Maar wel dat het voor heel veel mensen ook makkelijker wordt... om te weten waar ze aan toe zijn... En waardoor ze ook makkelijker grip op hun geld en daarmee hopelijk ook grip op hun leven kunnen krijgen. Zal best wat moeite kosten, zegt hij. Daarom zou de politiek in actie moeten komen om het te regelen. Alle opvarenden van een omgeslagen Indonesische veerboot zijn gered. Hun schip kwam in de problemen door slecht weer. Zeven mensen konden snel uit het water worden gevist. Elf anderen waren spoorloos. Ook zij zijn nu teruggevonden. Ze waren zelf naar een eiland gezwommen en daar aan land geklauterd. Het was wel een flinke tocht. Ze deden er zes uur over. En noodweer zorgt voor flinke problemen in New York. Een metrostation is daar compleet onder water gelopen. Reizigers kregen ook in de metro zelf natte voeten. Mensen klimmen op de bankjes en stoelen om droog te blijven. Het komt al dagen met bakken naar beneden in New York. En iedere Nederlander zou copyright moeten kunnen krijgen op zijn eigen uiterlijk en stem. In Denemarken is daar al een wet voor in de maak en die zou er ook bij ons moeten komen, vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. Dit Kamerlid van D66, dat met het voorstel kwam, legt uit waarom. Je ziet op dit moment eh, dat het steeds vaker gebeurt dat je hoofd bijvoorbeeld op het lichaam van een pornoacteur of actrice wordt geplakt. Maar eh, op dit moment ben je eigenlijk vogelvrij als iemand anders jouw lichaam of je hoofd of je stem misbruikt voor, eh, voor netbeelden die met de AI gemaakt worden. En dat zou je kunnen aanpakken door het onder het auteursrecht te laten vallen. En dan heb je ook een veel duidelijker en steviger haakje om tegen die techbedrijven te gebruiken. Experts zeggen dat wetten alleen niet genoeg zijn, justitie moet ook handhaven. En dat gebeurt nu nauwelijks. Het weer nog, af en toe zon, maar ook wolken en kans op een bui. Vanmiddag gaat het op meer plekken regenen. Landinwaarts is er dan ook onweer. Tussendoor wordt het rond de 22 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANBB. Door de wegwerkzaamheden op de A4 Den Haag-Amsterdam... vielen tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep ongeveer 11 kilometer, 20 minuten.